Aanleiding is een artikel in de Volkskrant waarin staat dat er in de fabriek meisjes en vrouwen worden uitgebuit. Zo zou zeker een kwart van het salaris worden ingehouden voor de bruidschat. Het geld wordt pas uitbetaald als de vrouwen en meisjes drie jaar bij het bedrijf werken. H&M zegt deze salarisregeling onaanvaardbaar te vinden. Het bedrijf wil zelf onderzoek doen en als de informatie klopt zal de samenwerking worden beëindigd. In Pakistan zijn bij een bomaanslag tientallen mensen omgekomen. Over het aantal doden doen verschillende berichten de ronde, maar er zijn waarschijnlijk zeker 35 slachtoffers. Veel mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde in de stad Quetta tijdens een solidariteitsmars voor Palestijnen door Sjiïtische studenten. Het is de tweede grote aanslag op Sjiïten deze week in Pakistan. Woensdag kwamen in Lahore meer dan 30 mensen om bij drie explosies door zelfmoordenaars. Een ziekenhuis in Eindhoven weigert de politie te vertellen wie de patiënt is... die zondag bolletjes met cocaïne uit zijn maag liet verwijderen. De chirurg weigert de identiteit prijs te geven en hij beroept zich op het medisch beroepsgeheim. De bolletjeslikker had hevige buikpijn en was bang dat de bolletjes in zijn buik zouden openbarsten. Zondag meldde hij zich daarom bij het ziekenhuis waar de bolletjes operatief werden weggehaald. Het ziekenhuis meldde de vondst aan de politie. De politie legt zich bij de situatie neer. Het kan een arts niet dwingen om de naam van een patiënt bekend te maken. De verkeersboetes gaan omhoog. Het kabinet wil alle boetes in het verkeer met 15% laten stijgen. Volgens minister Hiers Ballin is de maatregel vooral bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op deze manier maken we duidelijk dat verkeersovertredingen niet worden geaccepteerd, zei hij.